Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige studenten van buiten de EU komen zonder test de kroeg niet in. En dat terwijl ze wel gevaccineerd zijn. De landen waar ze vandaan komen geven na een prik niet altijd een QR-code die de Europese Unie accepteert. En dus kunnen ze geen Nederlandse coronapas downloaden. Studentenclub ISO maakt zich er zorgen over. Als je op dit moment geen QR-code kan hebben, moet je je elke keer laten testen wanneer je naar de horeca wil of wanneer je naar een congres wil gaan of een sportwedstrijd. Dat is natuurlijk best wel een flinke drempel. En juist voor internationale studenten is die heel erg vervelend omdat zij in een nieuw land komen waar ze nog niemand kennen en waar ze dus nog sociale contacten moeten opbouwen en waarin ze ook een stukje willen integreren. Er zijn dit jaar meer dan 10.000 studenten van buiten de EU in Nederland. Het is niet duidelijk hoeveel van hen precies problemen hebben met hun QR-code. Nieuwe ronde, nieuwe kansen in Den Haag. Daar wordt maar weer eens een poging gedaan om een nieuw kabinet te vormen. Het is druk aan tafel bij informateur Remkers. De leiders van negen partijen zijn net bij hem aangeschoven. Slachtoffers van een misdrijf of van geweld vragen vaak geen schadevergoeding aan, zegt slachtofferhulp. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Het draait niet alleen om geld. Schadevergoeding is ook ook belangrijk voor het verwerken, zegt de stichting. Bewoners van een appartementencomplex in Maarsenbroek in Utrecht die worden knettergek. Al maanden gaat het brandalarm spontaan af. Dat duurt vaak uren en ook de liften houden er dan mee op. Afgelopen week was het maar liefst tien keer raak, vertelt deze bewoner. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Echt een, een hoge piep hoor je. En dat blijft doorgaan, net zolang tot er iemand van de beveiliging komt om dat geluid uit te zetten. Dat ding moet gewoon vervangen worden. En dat ding dat is een kapotte rookmelder. Het hele systeem moet nu worden vervangen. De woningbouwcorporatie wil dat pas begin volgend jaar doen. Maar dat vinden bewoners wel heel lang duren. Het weer. Het regent en het waait. Het wordt niet warmer dan 13 of 14 graden. En aan zee wordt het vanavond zelfs stormachtig. Morgen is er wat meer zon en is het ook ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A1 richting Amsterdam tussen Blarikum en Naarden 4 kilometer. Op de A7 richting Hoorn bij Avanhoorn 3 kilometer. En aan de andere kant Hoorn richting Zaandam die is tijdelijk dicht bij Purmerend Noord door een ongeluk.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 Mijn naam is Hans Wassenaar veel luisterplezier. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat. face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. for the show. Three to get ready now. Go, cat. daar begonnen met Carl Perkins, Blue Sweat Shoes. Vorige week donderdag heb ik zitten kijken naar de beste zangers. Het is een programma waar artiesten liedjes zingen van een andere gastzanger. En deze maal was het de beurt aan Alides Hiddink. Wie is Alides Hiddink? De liedzanger van The Time Bandits. Ik vond het een geweldige avond. En daarom wil ik mijn uitzending van vandaag diverse artiesten voorbij laten komen... die liedjes van deze groep gaan zingen. En ik begin vandaag met Bella Paris met Specialized in You. Latina. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Bert Kemper, geboren in Hamburg op 16 oktober 1923. Dat was een, een Duitse componist, arrangeur en big bandleider. Bent Kempfer behoorde samen met Horst Wende, zijn ontdekker, voor Polydor Siemens, Max Greger en James Last... tot de succesrijkste Duitse orkestleiders van na de Tweede Wereldoorlog... in de veelal Amerikaanse nightclubs. Gedurende een korte periode trad hij op onder de pseudoniem Bob Parker... Camford. Muziek kan omschreven worden als een easy listening of als achtergrondmuziek. Bijna iedereen kent wel zijn A in Safari, Red Roses for a Blue Lady en Spanish Eyes. Met zijn compositie Stranger in the Night behaalde Frank Sinatra een wereldhit. Als evenals Almatino met Spanish Eyes en Nat King Cole met Love. Comfort schreef zo'n 400 composities en maakte zeker 750 orkestarrangementen. Tot aan zijn dood werd er wereldwijd 150 miljoen platen met zijn melodieën verkocht. Hier is het orkest van Bert Comfort met Blue Moon. 24 uur per dag. Dit is ZFM. de Four non met WhatsApp. Vitamine voor verbinding. Wij leven in een tijd waarin we weinig tijd hebben om naar elkaar te luisteren. Heb je daar wel behoefte aan? En is dit een verhalengroep waarbij we de tijd voor elkaar maken. We starten woensdag 29 september, dat is dus vanmiddag, om half 2 tot 4. De kosten zijn 25 euro voor 8 maal, korting met de Zandvoortpas en de locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. was weer een van The Time Bandits. En deze keer uitgevoerd door Anneke van Giesbergen. Endless Road van de beste zangers uit 2021. komen er nieuwe achternamen bij. Een achternaam krijgen is zo gepiept. Na je geboorte kunnen je ouders kiezen tussen die van pa of die van ma. Weinig ruimte voor creativiteit. Nieuwe achternamen komen er alleen bij als iemand zijn of haar achternaam laat wijzigen. Dat kan in de volgende gevallen. Omdat hij onwelvoegelijk of bespottelijk is, bijvoorbeeld poepjes die veel voorkomt, of Jansen, onjuist is gespeld, niet Nederlands klinkt. Friese is, ja echt, of omdat je naam je psychische hinder bezorgt. Voorwaarde is dat je nieuwe naam zoveel mogelijk lijkt op je oude naam. Dat kan door één of meerdere letters te wijzigen. Lukt dat niet en kan of wil je naam voor een andere oude niet voeren... dan mag je een volledige nieuwe Nederlands klinkende achternaam kiezen... die hier nog niet voorkomt. De procedure voor een nieuwe achternaam duurt, mits er niemand bezwaar maakt... zes maanden en kost 835 euro. Screeningsautoriteit Justice beoordeelt aanvragen en namens de minister van Veiligheid en Justitie. sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches. beleggen. Optimaal. ZFM. Dit was Barry Manilow met Mandy. Heeft u al aan de deur gehad? Sportieve Zandvoorters die loten verkopen voor hun club. Dit jaar doen OSS Zandvoortse Hockeyclub, SV Zandvoort en de Dance Academie mee aan de actie. De leden proberen zoveel mogelijk loten te verkopen. Tegenwoordig gaan ze niet alleen langs de deuren, maar kunnen ook loten via QR-code worden gekocht. Deze kunnen dan bijvoorbeeld via WhatsApp worden doorgestuurd. Behalve dat er mooie prijzen te winnen zijn, wordt ook de lokale vereniging gesponsord. Want per lot, aan 3 euro, gaat 80% van de opbrengst naar de lokale sportverenigingen. Earth and Fire speelden vanaf het begin voornamelijk progressieve rock. Echter, bij het uitbrengen van singles bleken progressieve rock en popmuziek prima aan elkaar uit te sluiten. De singles hadden steenvast succes met als hoogtepunt Memories uit 1972. De band leverde in 1978 een demo in bij vaste producer Jaap Eggermond, die het materiaal onvoldoende vond. In 1979 werd de producer Gert-Jan Leenders het album Reality Files Fantasy opgenomen, een mengeling van progressieve rock en popmuziek. Tussen de nummers stond het onopvallende track Weekend, een nieuw dalletje van nog geen vier minuten. En mijn keuze voor deze week viel op dit nummer. Earth and Fire met Weekend. Música know my heart worn out she never could sleep on trains uh.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 Sometimes it's hard to be a woman. Given all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand.